Levi van Eck met het NOS-journaal. Enkele dagen na de grote brand in migrantenkamp Moria... betrekken de eerste 800 mensen het nieuwe tentenkamp dat op Lesbos is neergezet. Er is plaats voor 5000 mensen. Dat is niet genoeg voor de 12.000 mensen die eerder in Moria woonden... en nu op straat leven. Het wordt daarop nog verder uitgebreid. Veel mensen weigeren naar het nieuwe kamp te gaan... omdat ze bang zijn dat ze er dan niet meer uit mogen... De Griekse minister van Migratie zegt dat mensen geen aanspraak maken op een asielprocedure als ze niet naar het nieuwe tentenkamp gaan. Op Curaçao geldt vanaf donderdag opnieuw een avondklok vanwege het oplopend aantal coronabesmettingen. Tussen 11 uur s avonds en 5 uur s ochtends mogen mensen alleen met toestemming de straat op. Horecazaken moeten om 10 uur sluiten en groepen van meer dan 4 personen zijn verboden. Verder is publiek bij sportevenementen niet meer toegestaan. De maatregelen gelden voor drie weken. In het voorjaar was op Curaçao ook al een avondklok van kracht. De marechaussee heeft gisteravond een man van 35 aangehouden... voor rijden onder invloed en verboden wapenbezit. Bij een controle net over de Duitse grens merkte de marechaussee... dat er een sterke wietlucht uit het busje kwam. Bij een doorzoeking bleek dat er een zak met hennep in de wagen lag. Ook werd er een vuurwapen, twee zelfgemaakte bijlen, messen en slagwapens gevonden... De man, een Rotterdammer, verklaarde in de bus te wonen. Hij zit nog vast. De cultuursector moet de ruimte krijgen om te experimenteren met meer publiek bij voorstellingen. Dat staat in een advies van de Raad voor Cultuur aan minister van Engelshoven. Ook moet per regio worden bekeken wat mogelijk is. Volgens de Raad draaien veel instellingen nu forse verliezen... omdat de zalen vanwege de coronabeperkingen voor maximaal een kwart zijn gevuld. Het weer. Vannacht blijft het helder. Het koelt af naar 13 tot 16 graden.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 Mijn naam is Benno Veugen. U gastheer voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. Healing, zo heet het nieuwste album van Paul Afgerinos. Ja, ik spreek het een beetje op zijn Nederlands-Grieks uit, want het is eh, deze sympathieke man. Een zeer gerenommeerde New Age muziekartiest, eh, die gaat al heel wat jaren mee. Grace of Healing, zo het. de eerste track van zijn laatste album Healing. Daarna komt eh, een Nederlander, Ronald van Deursen. Laat ik zijn naam goed uitspreken, Ronald van Deursen. Ehm, even kijken. Imaginations, dus ik hoop... Ja, of ik het goed uitspreek, weet het ook niet. Maar goed, last, lastig uh, woord voor mij. Little Falling Flake, is dat is eh, de eerste track van zijn laatste album. En daarna ehm, ja, de nodige andere albums. Natuurlijk Karani, de tweede Nederlandse eh, Nederlander met Sense of Time... waar we vorige week ruimschoots aandacht hebben geschonken. Dan wat Indische muziek. Ehm, eh, even kijken, en wat natuurlijk piano, dat komt ook allemaal langs. We sluiten af met Robert Scott Thompson met Pale Blue Dots. Veel luisterplezier in Peaceful Radio Show 1403. Shambu, and you're listening to Peaceful Radio. This is Shoshana Michal, and you are listening to Peaceful Radio, where you will hear music that can calm, soothe, and relax the mind, body, and spirit.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 Old Mr. Moon makes hearts everywhere go bump, bump with the magic of June. are high, pumpkins are ripe and ready for pie. Old Lady Blackbird flirts with the scarecrow, scarecrow's waving at the moon. of the artists on Peaceful Radio.